Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. MBO-studenten voelen zich onderschat, blijkt uit een onderzoek waar Trouw over schrijft. Ze voelen zich niet gezien door de politiek in Den Haag. Komt onder meer doordat de studenten het gevoel hadden dat de coronapersconferenties niet over hen gingen ook de taal van de persco's was te ingewikkeld. Maar dat ze zich niet gezien voelen komt niet alleen door corona, vertelt deze onderzoeker. Er was al een ervaren eh, onderwaardering vanuit de maatschappij voor mbo'ers. Dat ze, nou, veel is, wordt toch gefocust op universiteiten, hogescholen. Maar zij doen het toe. Het zijn een half miljoen Nederlanders, een half miljoen mensen die het mbo volgen. Het is belangrijk om MBO's serieus te nemen, zeggen de onderzoekers. Ga met ze in gesprek en kom niet aanzetten met lange vragenlijsten over hoe het met ze gaat. Daar is die groep over het algemeen niet zo van. In Tilburg is vanochtend vroeg een medewerker van een slachtbedrijf overleden. Het ging mis toen een stier hem aanviel. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Collega's van de overleden man krijgen slachtofferhulp. Grote kans dat de Eurostar-treinen jarenlang niet vanaf Amsterdam naar Londen vertrekken. Amsterdam Centraal wordt verbouwd en het perron waar de treinen naar Engeland vertrekken is nodig om bouwspullen neer te zetten. Een alternatieve vertrekplek is niet zomaar geregeld, want er staat een veiligheids- en paspoortcontrole. Het zou betekenen dat de Eurostar niet verder dan Rotterdam rijdt en dat wil de staatssecretaris niet. Ze kijkt of het anders kan. En de man met wie Britney Spears in 2004 zo'n 55 uur was getrouwd... Jason Alexander, heeft geprobeerd haar bruiloft te verstoren... Gisteren gaf ze het ja-woord aan haar nieuwe liefje... maar haar ex liep door haar huis en achtertuin om in te grijpen... en livestreamde dat op internet. Beveiligers probeerden hem tegen te houden. Britney Spears invited me here. She's my first wife, my only wife. I'm her first husband. I'm here to crash the wedding. Because nobody's here but Sam. So where the fuck's the family and where's the... There's Kate right there. Kate! Kate! Come here, Kate! Hij liep een versierde partytent binnen waar wat personeel zat, maar Britney was er toen niet. De politie is gebeld en hij is opgepakt. Dan heb ik het weer nog grijs. Af en toe een buitje vandaag, vooral in het binnenland. De zon zie je weinig en het is 19 tot 22 graden. Het weekend droger, meer zon en een tikkie warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er kantelde vanochtend een auto op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot vanaf in Beverwijk. Nu 4 kilometer file met 20 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht.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 Come, baby, girl, enough, no time for wait. Don't want run you down, don't want change. sing out like a choir. Come here, Sean, come give me little light, spark it up, cause me need little fire in my life.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 Hi, it's Charlie. I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun. feel me lover, me want to feel me friend till the very end, till the very end. true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine.